Visser met het NOS-journaal. In Amsterdam en Kerkrade zijn vanochtend bombrieven ontploft. Even voor 8 uur was er een explosie in het postsorteercentrum van ABN AMRO in Sloterdijk. Volgens de politie was het een kleine explosie en zijn er geen gewonden gevallen. De politie is bezig met sporenonderzoek. Rond half negen ontplofte in Kerkrade een pakket bij een postsorteerbedrijf. Ook daar raakte niemand gewond. Mensen die in het gebouw aan het werk waren zijn naar buiten gehaald. De politie weet nog niet of er een verband is tussen de zaak in Kerkrade en Amsterdam. En ook niet met eerdere bombrieven bij bedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht die niet ontploften. De kustwacht zoekt vandaag naar zeven verloren zeecontainers. Vijf daarvan sloegen gistermiddag overboord ten noorden van Ameland. Vannacht is hetzelfde schip nog eens twee containers kwijtgeraakt. Het gebeurde op dezelfde vaarroute waar vorig jaar de MSC Zoe ruim 300 containers verloor. De lonen zijn in tien jaar tijd niet zo hard gestegen als in januari. Omdat de prijzen veel minder hard stijgen... houden werkenden per saldo meer geld over. Volgens het CBS stegen de lonen afgelopen maand met 3,4 procent. Een jaar eerder was dat 2,4 procent. De verwachting is dat de koopkracht van de meeste werkenden dit jaar toeneemt. Het niet bedenkt dat werkenden met kinderen er gemiddeld zo'n 2% op vooruit gaan. Mensen met een uitkering en gepensioneerden gaan er vaak minder dan 1% op vooruit. Het onderzoeksinstituut voor watertechnologie Wetses in Leeuwarden is meer dan een week gehackt geweest. De directeur zegt tegen de Leeuwarden Courant dat er losgeld in bitcoins is betaald om weer toegang te krijgen tot de bestanden. Volgens hem is er veel minder betaald dan bijna de 2 ton... die de Universiteit Maastricht aan hackers heeft betaald. En dan het weer, vooral in het noorden en oosten... pittige buien met kans op onweer, korrelhagel en natte sneeuw.